5 uur. Dit is Rachid Finch met het nos copter die begin vorig jaar na een evacuatiepoging in Libië achterbleef, komt terug naar Nederland. Dat heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. De helikopter kan niet meer worden ingezet. Het toestel is overgebracht naar de Libische hoofdstad Tripoli. Daarna wordt de helikopter over zee naar Nederland vervoerd en hier tot schroot verwerkt. De Oostenrijkse neuroloog Tomé ontkent dat hij vertrouwelijke informatie heeft gegeven aan NRC-journalist Koelewijn over prins Lizo. Tijdens een congres heeft Tomé iets verteld over een standaardbehandeling van een lawineslachtoffer. Volgens de arts heeft Koelewijn ten onrechte aangenomen dat dat verhaal over viso ging. Tomé omschrijft de werkwijze van Koelewijn als merkwaardig en onethisch. Het referendum in Syrië van gisteren heeft ruim 89% van de kiezers voor een nieuwe grondwet gestemd. Iets meer dan de helft van de bevolking ging stemmen. In de nieuwe grondwet worden onder meer meer partijen toegestaan. De oppositie had opgeroepen tot een boycott van het referendum, omdat president Assad nog altijd veel macht zou houden. Een project van schrijver Ronald Giphart in het VU Medisch Centrum is stopgezet. Giphart liep in een witte jas mee met doktoren op de afdeling cardiologie. Het VUMC kwam vorige week in opspraak. Toen werd bekend dat producent iWorks bezig is met een medisch programma... waarbij patiënten op de spoedeisende hulp werden gefilmd. Een man die had ingebroken in een huis in Utrecht heeft zelf de politie gebeld. Bewoners van het huis waren wakker geworden van inbraakgeluiden. Ze gingen op onderzoek uit, kwamen de inbreker tegen en gingen hem achterna. De achtervolging eindigde in de badkamer waar de inbreker zichzelf had opgesloten. En daar belde hij zelf de politie. De man van 27 is meegenomen naar het bureau. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, af en toe wat regen of motregen. Verder nevelig, lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen vooral in de ochtend nog kans op motregen. In de middag is het weer droog. Het wordt een graad of 11 morgen. Dit was Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. De files van 3 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken 3 kilometer. De West naar Zaanstad bij de Koentunnel 3. A15 vanuit Europoort voor knooppunt Vaanplein 3. Verderop richting Gorkum bij Sliedrecht 3. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 3. A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum 3. A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en de afrit ten Dolder 3.